walgemoed met het nms Journaal. In januari zijn er bijna 4400 mensen overleden bij wie het coronavirus was vastgesteld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen in april vorig jaar was het aantal coronadoden hoger. Toen ging het om ongeveer 6400 sterfgevallen. In totaal zijn in Nederland van maart vorig jaar tot en met januari dit jaar zo'n 24.500 mensen aan corona overleden. Het Outbreak Management Team adviseert pas verdere versoepelingen toe te staan... als het dagelijkse aantal nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen... in een week tijd met 20% is gedaald. Volgens het OMT is er van zo'n daling nu geen sprake... al lijkt de piek in het aantal ziekenhuisopnames wel bereikt. Het kabinet besloot eerder al de voor 11 mei geplande versoepelingen uit te stellen... waaronder het heropenen van de sportscholen en attractieparken. Komend weekend is er waarschijnlijk weer een katshuisoverleg over de coronamaatregelen besluit van Denemarken om na AstraZeneca ook het Janssen-vaccin uit het vaccinatieprogramma te schrappen... is voor Nederland geen reden om dat ook te doen, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Wel wordt de situatie goed in de gaten gehouden, zegt een woordvoerder. De Denen zijn met beide vaccins gestopt vanwege de zeldzame bijwerking van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. De coronaregels op Curaçao worden iets versoepeld. Premier Ruggenaat maakte onder meer bekend dat de avondklok later ingaat... en dat restaurants hun terras weer deels mogen openen. Ook gaan de winkels onder voorwaarden weer open. Het gaat weer iets beter met de besmettingscijfers op Curaçao. Afgelopen woensdag waren er 700 geregistreerde besmettingen... tegen bijna 2300 een week eerder. Op het Caribische eiland gold sinds 24 maart een strenge lockdown... vanwege een hoog aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en doden. Het weer vannacht regenachtig en een stevige wind. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Overdag buien met kans op hagel en onweer.